Philippines. He has a mansion. Okay, we're on it, we it right now. Bye. What, what, what, Hey yo, we light a candle, run laps around the English Channel. Neptunes, I got a cocker spaniel. We on the run now, you know it ain't no fun now. And where I go, yo, niggas can't even come now. You ain't the law, nigga, break it. I don't care, but when you get caught, remember that I don't care. N R E, love throughout the atmosphere. That mean now we on the run. Yo, if that ain't clear, weak niggas wanna snitch. Yo, but that ain't fair. Yo, we down in Vegas. but these guys too courageous? I know I'm on the run, but still rip stages. They call me Animal Dog when I'm in cages. I used to move phrases, roll dice with no aces. Now I live secluded in the oasis. Gotta take spaces, no time for car races. Check my sky till I got foul pages. What? What? What? What? What? What? what? 뒤에 Atlanta. Forget a city slicker, got country grammar. And yo, we going places where my sound scan ain't tough. So when I say I ain't Oreo, it ain't that rough. I need you, Jake, in my face, asking all this stuff. I gotta keep my mouth shut and don't say what, what. But yo, it's hard to. Knuckleheads got the heart to. Yo, from New Orleans, LA, VA to Queens, the I 95. Now we hit the Philippines, but now it's different. We gotta stay sober. Yo, communicate, Star Tech, Motorola. Keep it on the hot huts. Don't talk too much. Dog down entertainment. You know we all our whips got navigation, while your whips is just bar facing. Is you knowing what you are facing? Rock, rock, Ladies and gentlemen, welkom bij de Brain North Show. Mijn naam is Pro Mario, ik ben hier samen met DJ Low Pro. Net zo makkelijk. Ja, en we openen met uh, eh, Noriega. Ja, vond ik wel een keer dope. Eh, toch wel een soort van een, eh, ja, toch wel een classic tune, een Super Ja, toch? Super Tug is sowieso een goede tune. Neptunes, geproduceerde track. Klopt. En ja, man, iets waar je toch wel een beetje soort van blij wordt of zo, toch? Dus, ja, uh, inmiddels is het ding ook alweer nagenoeg 20 jaar oud of zo. Dus. <laughs> Ja, ja, die heeft wel zijn strepen verdiend. Dus uh, shout-out naar dat. Shout-out naar dat. Maar anyway, we zijn vandaag ingetuned hier zo bij Breaknot. We gaan het vandaag sowieso hebben over eh, de release van Kanye West. We gaan het ook nog eens hebben over de stukje beef over Pusha T. En Drizzy Drake. Er is nu iemand tussen gekomen die dit een beetje op pauze heeft gezet. Ehm, we gaan het hebben over ehm, nou, ja, ook verschillende releases, wat er allemaal uit is gekomen. Alright. Dus eh, er zijn eh, heel veel nieuwe muziek uitgekomen waar ik wel super blij mee ben geworden. Ja, er zaten wel wat eh, toffe dingen uit. Ja, toch? Jawel. Dus ja, maar genoeg reden om sowieso nog te blijven luisteren bij Break North. Sowieso, man. Ik heb een nieuwe tune van uh, Waka Flakka Flame, Big Homie Flakken. Yes, let's go, man. Break Squad, let's go. Why crazy? Big homies block. 808 Mafia. DY Brazy. roll. man. Nah, Gang, gang, nigga. You can't hang, nigga. You a strange nigga. We on painkillers. Hate lame niggas. Worth eight figures. Tell the feds to come and get her. Fuck the pigs, middle fingers. In my hood, we clutching bangers. My young drop with the fingers. This is hip hop, little nigga. Better grip a glide, nigga. You know how we rockin', nigga. Pull up with them rockets, nigga. My little shooter, James Harden. He got aim, got rain. With that yapper, he go flock of flame. Yeah, yeah. Cross the line, we gon' bust your fucking brain. Yeah, yeah. You a crib, you a blood, nigga. What the fuck you blaming? If a rapper drop my name, pop his chain, that's on big homie flop. Big homie flop. Big homie flop. Big homie flop. Big homie flop. Big homie flop. Big homie flop. Big homie flop. Big homie flop. Big homie flop. Big homie flop. Big homie flock. Big homie flock. Big homie flock. Big homie flock. Big homie flock. I've been in my bag and on the road. No new friends, I'm just sticking to the code. Banger in my motherfucking code. I stay shop even though I don't sell dope. She a hoe, turn it tricks right on the low. If she think that I don't know, if she asked for my opinion, I would've told her to go. Got money, I need some more. I'm counting my front stuff. I be rapping, I be trapping, I be stacking on the low. She fuck me backwards, knocking out the pussy like I'm cashing. She love me cause I'm real, and the mother niggas actors. The mother niggas niggas rappers, me, I talk that trap. Me, I ride around the town with a Mac on my lap. Hey, get straight to the chicken with my bros. Yeah, everything is G stick to the goal. Yeah, promise they can't see me in my mode. Yeah, little baby, drop it to my toes. Run that, run that, yeah, run that. Take it, take it, take it to the goals. Yeah, camera so I got a pole. I'll share these hoes. Bad bitch, she jumping in and I'm sliding off in her clothes. Mike Jordan in the game, nigga, I ain't never needed no coach. You ain't been where I been, nigga, you ain't slept next to no roach. You ain't never spent thousands, nigga, fighting for your freedom in court. I get to the check, got these bitches giving that. No, it's all I want if these niggas disrespect. Rah! Top down when I flex, gold all on my neck. Nigga, your main bitch, your side bitch, and your baby mama, she next. Nigga, my tunnel vision on the back, nigga, I ain't worried about no sex. Nigga, my clip full, my shoes clean, and my bank looking so fresh. Every time I hit a lick, I took the money to the west. Ay, get straight to the chicken with my bros. Yeah, everything is easy to the goal. Yeah, promise they can't see me in my mode. Yeah, little baby, drop it to my toes. Yeah, stuck it, stuck it, stuck it till it grows. Yeah, camera slices, so I got. on some feet, feel like Obama, up in the VIP, no JPG, you see me. Them and CB, get your red blue goggles, come coming 3D. And the boys do a drill and I send 3D. I'm still W, coming south the block. Bitch, I'm flowing like I'm off. Really need to call me a helicopter. This hot boy moving, I'm self the shot. Off the syrup, syrup, no fucking walk. They threw away a whole fucking box. Get thrown at your fucking squad. He sent some right fuck. Told a bitch, pull my pants up, run them bands up. If bitch call on answer, run, run, motor, have a tantrum. What if it's a cancel? Told that bitch I got canceled. Bitch put a seatbelt on, but like I'm playing ball on the whip, she know I got handles. What I just said when I tell her is grits in front this bitch, it ain't no Sammy. What that money yeah. Girl, get some good pussy, let me get some more Give a hand just like, yeah, throw it back. Off in the drunk, but still run around like a rubber rat. And the design exclusive. I need more. Gucci big doobie got me on Jupiter. having that neck on Jupiter. And I know I got a couple scooters. Give me that, give me that. Gotta go away, gotta get rid of that. Hey, strip club. Strip club. Strip club. Turn the club to the strip club. Strip club. Strip club. Strip club. Turn the house to the strip club strip club. Strip club. Strip club. Turn the trap to the strip club. Strip club. Strip club. Oh yeah. Strip club. Every day I'm in the strip club. Okay. Strip club. Turn the club to strip club. Big dog. Make a bitch show big love. Pull up. five ten know what's up? Three cups. Who it is about the tee up? Hand dog. Let me lean on the wall. One more, one more, one more, then I might fall. Then I might fall. On call, on call. Got my real niggas on call. Niggas on call. That's all. That's all. Nigga play, nigga. That's all. Boom, boom, We live. We live. From the house to the V live. You know what I mean? We high. You got two options. Shout The show, the show, the for. Okay, don't be hesitating. You know I ain't gon' play. Shout it, show me what it's in for. No doubt drop your boy pin, pulling up at your house. Shout all show me what it's info. Hey. Yeah, right. Yeah, hey, hey, hey, show to show me what the info. Yeah, it's up, I'm on. Hey, show to show me what the info. I'm eating, I leave you a TIP. I'm speeding, no license, I got ID. Might fuck around and hop out with Sonic. They be telling you about me and how I be. I'm kicking pivot, baby, no more lily dilly. I'm getting busy, no more eating piggly willies. Girl, I jump in your pussy with my feelings in it. That's the only place I go and got my pistol with me. Show me what you win for, show me what's the dilly. We go ride around my city, hitting Papa Willies. I keep it really, yeah, you pretty, but I keep it jiggy. Wonder how your people feel about show you getting with me. Okay be hesitating, you know I ain't gon' play. Shout it, show me what it in for. No doubt, when you drop your boy pin, pulling up at your house. Shout it, show me what it in for. See, yeah, right. Yeah, hey, hey, hey, shout it, show me what it in for. Cause she 200 on my dashboard. Drive on mama crazy what this cash for. Yeah. Way too low that I pray I don't crash, Lord. Mama said be careful what you ask for. Yeah. Look up, see 200 on my dashboard. Yeah. 12 jump on my ass, I hit the gas more. Yeah. Drive on mama crazy what this cash for. Yeah. Whips and chase, be careful what you ask for. Yeah. Okay, mama said kill him with the kindness. They don't deserve my kindness. Rolling late night, chain more shot with the timing. I was already high, hit the weed, now I'm climbing. She go floor. Her eyes low, no liquor store. I gotta go get some more. I ain't never switched the black off top. We just sat it down, built it block for block. Then I look up, see 200 on my dashboard. Yeah, drive little mama crazy what this cash for. Yeah, way too low that I pay, I don't crash, Lord. Mama said be careful what you ask for. Yeah, look up, see 200 on my dashboard. Yeah, 12 jump on my ass, I hit the gas more. Yeah, drive mama crazy what this cash for. Yeah. Whips and chains, be careful what you ask for. I, I wake up, make a fire, beat, raise a rock with. Young niggas hold my sticks. I think I made this in the tropics. My Asian girl got the chopsticks. Too many yaps on my line, yeah. They competing for my time, yeah. But I'm clocked in, yeah, yeah, clocked in. Yeah, yeah, working around the clock, yeah. Whipping my hand in the pot, yeah. I guess I'm down to stop. Asian 87 high. My nigga G Dave got me catching the bot. Clocked in, yeah. I'm working around the clock, yeah. Whipping my hand in the pot, yeah. I guess I'm down to stop. Clocked in. Net klei kluiven deed. Ik ga te ver voor die buit. Word ik geklemd met de chick in de fout? Pak ik de buit, gooi je chickie eruit. We cashen die buis nog steeds. Ik zie er niet uit nog steeds. Mijn streken zijn enger dan deals met Kees. Dit is een paper chase. Ik ren naar de bank nog steeds. Je vriendje die zit op de bank nog steeds. Waarom doet hij tuig opeens? Ik ken de ijs niet eens, maar alsnog ontken ik de feit meteen. Ik ben een visionair. Binnenkort miljonair. Ik ben met 3 en de 4 en de 5. Ik ben nog altijd te ver voor mijn tijd. Ik heb die 9 voor activiteit. Die rapper is oud, in 2005. Ja, want jij zit die buik nog steeds. We rennen vooruit nog steeds. Mijn bitches daarbij nog steeds. Ik ben met de gang nog steeds. Je ziet wat ik heb om me heen. Niggas mijn rare dossiers. Want jij zit die buik nog steeds. Ik ben met de gang nog steeds. We rennen van cash nog steeds. Ik heb die stress nog steeds. We leven te fast nog steeds. Ik geef ze les nog steeds. Brother, ik ben met de gang. alle mannen die zijn eng. We leven te fast nog steeds. We leven te gek nog steeds. Ik heb die stress nog steeds. Ik hoop die heers nog steeds. Amsterdam is de stad. Voor is ben ik down. Je kan niet met een clown. weer mij, weer mij. Mannen willen pakken met... Yeah, Break North in the house. Net zo makkelijk. Ja. Ga, ga je gang, vertel wat we hebben gehoord. Ze hebben begonnen met Wakka Flakka Flame, Big Homie Flakka. En ze het zijn eh, nieuwe project ook. Dat is wel dope, man. Ik ben down. Daarna Jay Stalin met eh, eh, The Code featuring P. Low, afkomstig van Tears of Joy number 2. Daarna Chief Keef met I Need More, afkomstig van de Autopsy EP. E Daarna Trap Beckham eh, met Strip Club, eh, Strip Club eh, op het album Evil Emoji. Daarna Zethoven met The Show with featuring T.I. Offset en Kodak Black. Afkomstig van Trap Holiday. Dik album wel, maar ik ben down. Daarna Audio Push met... Ken Evert staat daar. Craner Eve, ja man, ik dacht bijna ik ga iets verkeerds noemen, dus dat moet niet. Afkomstig van hun Malange eh, Melange EP. Daarna Hitboy met eh, The Wake Up Interlude. En ik had zoiets van, ik gooi nog een Hitboy man, met uh, Clocked In, featuring Rich the Kid. Afkomstig van de Tony Fontana tape. Daarna Louis Voss met nog steeds featuring Robbie en En Robbie, en Robby, en ja, en Ja toch. Dus eh... Pauw, pauw, pauw, pauw, motherfucker. Ja, toch? Zoiets? Ja, zoiets, zoiets. Dat zijn zijn eh, woorden, toch? Eh, maar goed, ik zet even te kijken van... Mijn audiofragment doet het even niet. En die moet voor mij nu gaan doen... Audio-opname. Even kijken. Voeg toe. Ja, hij doet het! Word, word! Word in the street. En ik zit even te kijken, want ik wil die volume natuurlijk hard hebben. Yes, yes, yes, yes, yes. Oké. Okay. Ik zit even na te denken. Even kijken, even kijken, even kijken, even kijken. Want dan kunnen we gelijk verder met het uh, volgende dingetje waar we het over gaan hebben. En ehm um... Ja, ja, ja, ja, ja. Oké, nu werkt hij uh, eh, iets beter. Um, ja, um, gooi even de opname aan. Ja. Dames en heren, welkom hier zo bij de Break. Nou, het is nu tijd voor wat actualiteit, nieuws, headlines. Je weet hoe dat gaat. hey, Hoor. normaal zeg ik altijd, Michael, wat is er allemaal gebeurd? Maar dit keer hou ik het <laughs> bij mezelf. Ja, klopt. Ja, Michael is even busy, man. Die is eh, zwaar in eh, nieuwe ontwikkelingen, man. Dus... Uh... Ja. Wij zijn even met, zijn, met Just the Two of Us, man. Ja man, we eh, wish eh, Michael eh, good luck with wat hij ook doet. Ja, sowieso man. En, Keep going bro. Ja, toch? Maar um, ja man, er zijn... Ehm, ehm, nou, vorige week hebben we natuurlijk... wist iedereen al dat er disses heen en weer gingen als het ging over Pusha T en Drake. Ja, top Ze waren een tijdje wel vrij productief. ja, en op een gegeven moment heeft Jay Prince... Ik weet niet of je hem kent. Ja, klopt. Ik ben hem eh, tegengekomen inderdaad. Ja, ehm, die eh, schijnt een soort van executive producer. Ik weet niet wat hij precies doet. Maar hij heeft een rol gespeeld in dat hele beef om dat even op pauze te zetten. Ehm, hij is op een gegeven moment naar Drake gestapt, want Drake had al een reactie klaar liggen. Eh. En volgens mij was hij ook diegene die eigenlijk Drake ook een stukje heeft begeleid of Drake een klein beetje heeft ontdekt. Maar maakt niet uit verder. Ehm, hij is gewoon naar Drake gestapt en hij heeft gewoon gezegd van... Yo, Drizzy, ehm, stop ermee, want dit levert gewoon niks op. Of daar komt het eigenlijk op neer. Nee, klopt inderdaad. Het gaat, gaat allemaal niet zoveel opleveren of zo. Omdat eh, natuurlijk, eh, wat is het, uh, zo'n research doet. Exactly. En het, kijk, dit is het ding waarom Pusha ook eigenlijk verder in zijn research ging doen. Want het schijnt zo te zijn dat Drake dus eh, eh, de verloofde van ehm, Pusha T eigenlijk naar buiten heeft gegooid. Eh. Dat heeft hem wel geraakt, weet je wel? Of dat heeft onder andere een rol gespeeld waarvan hij denkt van oké, jij gaat zo doen, nou dan ga ik eigenlijk ook hierop in. Want hij heeft die vrouw heel lang eigenlijk op zijn private mode gelaten. Ja, tuurlijk. Snap je? Is ook al zo fijn. Nee, en ja, precies. En volgens Jay Prince was de volgende reactie een soort van medogeloze. This. Ja, klopt. Toen bleef het ook ineens wat stiller. Ja, maar die van Drake dan, hè? Ja. Maar dan vraag ik me af, wat was dat felle eh, reactie? Denk, je, denk, je, dat hij dan een Mellis uh, eh, eh, zou gaan erbij betrekken of niet? Want Mellis is nu toch wel iets meer christenen geworden en geen... Ik denk niet dat hij zozeer dat hij, zijn family erbij betrekt. Nee. Ik denk dat hij dat wel laat rusten. Oké. Ja, maar dan ben ik toch wel benieuwd naar dat klein stukje. Want ik denk dat uh, Pusha T nu wel echt de maximum... Nou ja, uh, een van de grote winnaars is qua... Als het gaat om op een track zetten. <laughs> ja, klopt inderdaad. Het, eh, ja, ik ben altijd mening dat ze toch nog eens een keer op het podium moeten gaan doen... als ze dit willen doorzetten, maar... Ik denk dat het aan Pusha T geen probleem is. Maar ik denk dat het vanuit die andere kant, Drake dus dat hij misschien wel een beetje bang is. Want dat Pusha T nog best wel een MC is die volgens mij kan freestylen. Ja, het is zijn eh, track Drake is half staat. En Drake is meer een, stu een structuur. Hij is gewoon acteur, dus eh, <laughs> eh, hij, kan ook gewoon, hij heeft die structuur nodig. Man. Ja, hij die structuur hij, had, hij heeft wel dope tracks gemaakt, dat no doubt. Sowieso, man. Ik bedoel, genoeg toffe herinneringen aan toffe tracks van hem. Ja, ja, ja. Ook helaas herinneringen aan wat minder goede tracks, maar goed. Ja, ik, man. ik, vond, een, ik vond bijvoorbeeld dat hij Doppie freestyle gegooid en daarna kwam hij gelijk met een track op I'm Upset. Ja, dat was meteen eigenlijk een. Eh, <laughs> dat was niet echt een eh, hele goede actie. En het was ook eigenlijk een super wacker track. Althans, als je dat dan gelijk achteraan gooit. Ja, klopt. Ja, het is een beetje ondoordacht. maar... maar goed, ehm, eh, ja man, dit is nu over. Maar het leuke is dus de Jay Prince is gebeld door Kanye West. Want Kanye West heeft hem gebeld van om bepaalde dingen, wat hem nu op dit moment was, ligt, om dat even stop te zetten. En ik denk eigenlijk om, om, om, om, om eh, eh, met eh, Drake in contact te komen. Want Kanye West heeft ook aangegeven, wat ik doe is alleen maar liefde. Dus Kanye West snapt sowieso niet waarom hij is gedist. Waarom? Omdat waarschijnlijk de track door hem is geproduceerd? Ja, of dat, dat het toch indirect Kanye West toch wel een soort van labelbasis en Pusha T president of zo, dat zou kunnen, maar... Ja, maar uiteindelijk had je Kanye West niet erbij kunnen hoeven betrekken, toch? Ik bedoel, het is een het is eigenlijk eh, een creatieve mannetje. En die ja, kan Kanye heeft natuurlijk zoiets van... Eh, ach ja, man, ik geloof deze shit wel. Eh. ik wil misschien nog wel een keer een track met je maken, maar als het erop aankomt... Ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren. Dat, dat, dat, daar, daar hoef je niet bang voor te zijn. Nee, klopt het. Want wat betreft Kanye West en Cash Money Records... dat gaat wel altijd door één lijn. Alleen met Pusha T gaat het gewoon niet lekker. Nou ja, goed, dat, dat, dat, dat gebeurt gewoon. Ja, klopt. Ja, dat is een het verleden. Ja, maar dat is verleden, toch? Kijk, en dan wil ik het voor volgende ding hebben. Ehm, ik had het net in mijn hoofd. Nieuw album van Kanye West. Heb jij die nog eh, kunnen eh, beluisteren? Ja, ik heb hem wel even, eh, ge ik heb hem wel even gecheckt. Ik heb hem niet lyrically helemaal uitgeplozen of zo. Dat vond ik echt te veel vermoeiend. Maar. <laughs> ja. Wel goede, wel goede album trouwens. Ja, er staan wel goede dingen tussen of zo. Alleen het is geen headbobber. Nee, nee, nee, maar ik snap nu wel zo'n achterliggende gedachte van het Seven. <laughs> ja, klopt. Dat is een, ja, ja, ja. Het heeft wel wat eh, te, met, met, met het bijgeloof en geloof te maken. Maar uiteindelijk eh, zijn achterliggende gedachte van waarom hij voor zeven heeft gekozen... is eigenlijk puur omdat... Ehm, of je gaat hem leuk vinden of je gaat hem doop vinden. En na een zevende track ga je eigenlijk balen dat er geen meerdere tracks zijn eh, uitgebracht of zo. Ja, zeker. Want als je veertien nummers hebt dan heb je altijd een, een, een keuze van oké, dit wordt mijn favoriete tune. En nu zit je eigenlijk met zeven nummers. En dat is eigenlijk veel te weinig voor iedereen. Je weet toch? Ja, klopt inderdaad. Ik heb mensen toch wel eens iets van eh, oké, ja, en de rest, waar is dat? <laughs> Ja, precies. En maar dat eh, heeft Pusha T ook in een interview gezegd. Dat hij met Kanye West zat te worstelen van... Hey, waarom zeven tracks? Ja, klopt. En op een gegeven moment snapt hij het ook wel. Hij zegt van... Kanye West is gewoon bezig met 35 songs aan het produceren op dit moment. Ja, en dan wordt het natuurlijk lastig om eh, inderdaad, eh, wat is het, eh, per album zoveel over te houden. Dat kan. Ja, nee, maar deze week komt die van hem en Kid Cudi. Volgende week komt die van Naas. Die week daarop van Tene Taylor. <coughs> of Tayene, weet ik hoe ze ook heet. En waarschijnlijk komen nog twee van. Waarschijnlijk komt er nog twee albums uit onder Good Music. Hi. En de geruchten gaan rond dat 2 Change waarschijnlijk in de studio is gedoken met Kanye West. Ja, dat kan wel. Die hebben wel eens vaker wel een soort hoek op gehad. Ja, en uh, Ty Dolla Sign. Kanye West en Ty Dolla Sign. Netjes. Dus... Ja, ik bedoel, eh, hij, hij vult wel die hele zomer in met zijn good music vibes. Sowieso. Dus eh, dit, zal waarschijnlijk, dit is eigenlijk wel een soort van verbeterde versie van, hoe moet ik het noemen? Ehm, de Cruel Summer, toch? Ja, klopt. Ja, ja, ja. Nou ja, het is in ieder geval een hele goede album. Eh, ik ben eh, super blij, zeg maar. Eh, alleen al zijn intro, dat hij ook aangeeft van. Ik heb eigenlijk een bipolaire stoornis. Ja, klopt. Ja, wat eigenlijk een, super irritant is. Dat is wel een openbaring, inderdaad. En ik voel me wel vet. Weet je, dat hij op een gegeven moment zegt, ja, eigenlijk wil ik je vermoorden. Eh, hij heeft, hij heeft het eigenlijk al een beetje omschreven hoe, het, eh, hoe, hoe, hoe de stoornis een beetje eruit ziet. Van, ja, klopt. Eigenlijk wil ik je vermoorden. Eh, of ik wil mezelf zelfmoord plegen. Jee, toch? Dat ja, soort dingen. Ja man, het is wel een zware ziekte. Ik heb, eh, ik heb me daar ook een klein beetje verdiend, maar het is best wel veel theorie trouwens. Ja, zeker. Het is wel echt een eh, traject ook. Ja, ja, ja. Wel, wel, eh, wel, wel vervelend. Maar waar ik ook nog super blij mee ben, Black Todd! Ja, klopt. En Knife Wonder. Jezus. Ja, ik heb het wel even gecheckt inderdaad. Ik kan hem zo even niet vinden, maar... Wel dope, toch? Ja, klopt. Ja man, ik ben blij voor dat. Dus, uh, en eh, trouwens, de album van uh, Kid Cudi en Kanye West die gaat heten Kitsy Ghosts. <laughs> Haha, netjes. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En, <clears throat> ja, sowieso is het ook wel lastig, omdat natuurlijk ding hoor, dat ehm, in die zin Kid Cudi en Kanye wel beide hun depressies hebben. Klopt. Klopt, klopt, klopt, klopt. En eh, ik wil nog, eh, ook nog vermelden dat de beef tussen Kanye West en Wiz Khalifa ook is voorbij. Het is over. Want ze hadden een tijdje hadden ze een soort van ruzie gehad. Toen Wiz Khalifa nog een relatie had met Amber Rose. Ja, klopt. Maar dat ging eigenlijk om een lijn waarin um, Wiz Khalifa iets zei met KK. Eh, en maar dat ging totaal voor heel wat anders. En Kanye West voelde zich daarop aangesproken. Ja, dan is het natuurlijk eh, ineens eh, wel een. Eh, ja, dan wordt het persoonlijk ook. Ja, ja, ja. En DJ Paul en ehm, Juicy J gaan ook eigenlijk niet eens door één deur. Dat is ook al een tijdje een probleem. Ah, oké, okay, vandaar dat alleen die Project Pat shit er is. ja, ja, ja, ja, ja. Maar daar kan ik later nog even over hebben. Ja, ja er, zijn, er zijn heel veel dingen wat gaande is in de hip-hop. Maar laten we gewoon even muziek gaan luisteren en. Ehm, ja, maar ik heb een tune van Swiss Beats. It's okay. Ja man, nieuwe. Ja toch? Shout-out naar de Drerries. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Break North. Yeah, yeah, DJ Low Pro. Okay. Just say it when you see me. Pro Mario. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. It's okay. Just say it when you see me now. Yeah, yeah, yeah. Yeah. It's yeah, okay. yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. It's okay. You say it when you see me now. It's okay. You say it when you see me now. Hey! Yeah. Say it when you see me now. I'ma take Swiss wife, I'ma take Swiss car, I'ma take them chains off, I'ma take it tomorrow. I'ma run up on the stage, I'ma do it for real. It's okay, just do it when you see me now. I'ma tell him that he's soft, I'ma oh. tell him he's fake. I'ma run down on him, say it straight to his face. I'ma tell him I don't like no beats that he make, but uh, it's okay. Man. Just tell me when you see me now. I don't like his ad libs when he oh. talking the song. I don't like the skinny nigga been all so long, and I heard his whack ass don't produce his songs. Oh, man, it's choking. Just say it when you see me now. Whoa, what we talking about? when you see me then. People don't like when you in your zone. can't get the fucking paper on their own. I don't care, I just splash on them like cologne. And plus, it's okay, I be good anyway. They don't like when you rich, they don't like when you up. They be talking real crazy when they see you what's up. Man, they all gonna talk, all you do is level up. But it's okay, man. You say it when you see me then. They don't think you deserve, they don't think that you're real. They don't know how you made it, how you got your deal. They don't think you put time in, put your grind in. But it's okay. Just do it when you see me then. Dang, what we talking about? Yeah. I knew from day one that I would be in front of y'all flexing, represent the Western. Who are y'all testing? I pass in front of class. Straight A's, smother niggas in eight ways. Never give them sick days, hit them with a sick phrase. Lot of talk, still seeing they bitch ways. We stay flossing, San Fran to Boston. Hop jet planes above the clouds often. Stance won't soften, tell niggas we stand firm. Ten year term, respect, nothing but grants earned. I had to learn from it, fire had to burn from it. On the wrong path, so my tires had to turn from from it. On my own road, living by my own code. A lot of books, my story's the best told. Find me in the hardback, spitting over hard tracks. A royal flush, but won't give them their cards back. You live and you learn. Now I'm taking my turn. Understand we got money to earn, and I hope that y'all feeling me now. This is serious shit. Understand we got money to get. Hey yo, you live and you learn. Now I'm taking my turn. Understand we got money to earn, and I hope that y'all feeling me now. This is serious shit. Understand we got money to get. Hey yo. G-Rap, Nas, Nas, that's the sound, sound, sound, sound, sound, Pleasant while we do a drug deal in a dark alley. Up in casinos, just me and my Dino Primo. Pushing Bimos then Paulie Areno with two fly Nas, he runs the whole staff. We count math for scene baths. We've seen half a million out there on the Queen's half. Three major players getting papers by the layers, and those that betray us on the block, they rock like Amadeus. Fakers can use to shooting targets, soon as the darkest. Front on the drug market, Barney's get rolled up in the carpet. Those are cheaters trying to beat us. We got hookers with heaters that'll straight poppin', but more shells in your top than Adidas. The leaders looking straight Tommy and our Giorgio Armani's. You wanna harm me and all? You got to come get through a whole army. The Sheila rollers, money folders, sippin' bowler, holding man payola, slinging a coke without the cola. Me and Black don't say jack, but we might sling one. It ain't no dream our game, we do our thing, son. Living a fast life with fast cars. Everywhere we go, people know who we are. A team from out of Queens with the American dream. So we're plotting up a scheme to get the seven figure cream. Living a fast life with fast cars. Everywhere we go, people know who we are. guns from Italy, smoke trees considerably. Mid state and green, it seems as well. My niggas be the ghetto misery. Shootouts in liquor stores, a perpendicular angle of the clout war. Police searching up my Lexo, but who's petrol? My tech blows straight off the roof to test your respect over. Don't respect me, it got me handcuffed to rough life. I just be up nights, breathing with scuff nights. Pour my beers, pour my peoples under the stairs. These years, I got their names in my swears. Power twist out like it's my first child. Looking shots, holiday style. Rockin' steel sweaters, be down. 24 carats, counting cabbage like the Arabs. The marriage of me and the mic is just like magic. Elegant performance, bubble legs full assurance. Guzzling Guinness, shooting, catching cases concurrent. It's nice. 700 wise, King Solomon size. We on the rise, me and G, ghetto wise guys. The Luciano, Frankie Ayo, Bugsy Siegel. Green papers with eagles from a trade that's illegal. Living a fast life with fast cars. Everywhere we go, people know who we are. A team from out of Queens with the American dream. So we're fighting up a scheme to get the seven-figure crew free. Living the fast life, fast Everywhere we go, people know who we are. American. Just Touchdown, I'm so grateful, numbers so low, bitch be thankful. They say don't let money change you. That's how we know money ain't you. Bitch, I been had, bitches been bad. We buy big boats, bitch, I'm sin bad, Downright sinful, bitch, we been full. All my dope boys, we like kinfolk. Be more burn spoon, DC glass pipe, VA scent bells. bout that trap life, blew through thousands. We made millions, cocaine soldiers, once civilians. Bought hoes Honda wonders. Took care children, lent my pastor, built out. Play out buildings, wrapped on classics. I've been brilliant, now we blend in, we chameleons. Ah! Never have I been locked up in a world of music. cause nobody else could fuck with me. What a show off. Nigga, wrist for wrist, let's have a glow off. Fuck it, brick for brick, let's have a blow off. If we go by connections made, I can still climb ladders when complexions fade. Yeah, white on white, that's the tester. Black on black, that's the Tesla. See these diamonds in this watch face? All that shit came from pressure. They don't miss you till you gone with the wind. And they tired of dancing like a yin yang twin. You can't have the yin without the yang, my friend. Real niggas bring balance to the game I'm in. Yeah. Can't escape the scale if I tried. Interstate trafficking's alive. Push. never have I been locked up DJ. in a world of music? double round the block, make sure the job finished. Racks on your head, like a nigga playing tennis. Three worker ass nigga, we ain't fucking with your image. Emulating the culture, we the best that it did it. Nerd ass nigga, like Jackie going swimming. Blend 400 from the start to the finish. Westside Capital, ain't no room for no gimmick. I be really in that bomb city with them jeans at. Slime with that tootie, play with me, I squeeze that. Better have your pass for a bus, you gon' need that. West to the east, we going up, we want feedback. And your bitch it's in the heart, she my life from the start. She IG model, she fuckin' me in her nigga car. I'm in the rape bins, no fake friends, with the army in my clip. And when they thinkin' the West Coast, they think that nigga slim. on the neck. fast shot me, they got my partners hot. No feelings, we cold killing. See what your mama got. Home invasion. Blue strips, you know I'm chasing. The homie on parole, I just got off probation. Legend, and I'm still alive. Ask me where I'm from, I throw this shit up in your face. Two thumbs up, middle fingers to the opposition. Couldn't describe my vision, I ain't have a pot to piss in. Or a window to throw it out. Blue flag and rolling out. Call my nigga Slim, I'm in LA with a hundred out. Gucci to the shoestrings, we gang banging. Fuck a mood swinger from the dirt, nigga, with your boo need. I I done made a million writing on a loose leaf. Blue shirt, blue sneaks, Glock kick back like Bruce Lee. My killer homie, he just ran off with a hundred pack. Face shot his mama, can't stomach that, ain't no coming back. Chicken on the neck, that's imaginary. Yeah. You don't come out the house, you was born scary. Nerd nigga, put on at the library. I don't feel sorry for you, we don't feel sorry for you. Polish Never sold a bird, nigga. Never got your boxes dirty, handcuffed on the curb, nigga. Fuck 12, fuck cops, fuck the popo. I hit the main line solo. What's cracking? 6'5, 250, nigga, what's happening? We can start a prison riot, put that shit on all man. I'm like the ghost of pop, the dame of rock. 12-5, I ain't forgot, yeah. I put them things in a Buick like a window shield. Why you texting? I didn't been through it. I don't trust no hoe. I don't trust no nigga. Ask me what time it is, I just might pull a trigger. Post some liquor for my niggas in the sky, blood. Do it big like I've been ready to die, blood. Kill me, it's gonna be black genocide, blood. Put the roots out your family tree on the pig, blood. Chicken on the net, Zonder van te leven ver. Nieuwe waggie, dus we zoeken weer een nieuwe stash. Stomme jongen in de kast, een nieuwe stash. Ik heb geen kern, alleen waar ik nu voor ren. Ik ken mijn eigen naam niet meer, ik hoor nu van je stem. Keizer, zoals en beats en bitches, heb ze vaak getemd. Fuck de politiek en heb nog nooit gestaan. Zit de is aan de bar, nu arrest is daar. Ik kom in kappa voor je, beter laat je Louis daar. Oude straat, wordt het daad, er wordt niet gepraat. Was ik met loco in je straat, werd er wat geklaard. Weer in een zaak, heet er daad, op een lege maag. Weer in met een assie en een broodje kaas. Vingers in ink, geen bewijzen zoeken DNA. Er wordt gepind en geschetst, nooit een heterdaad. Nooit. Het is niet makkelijk geweest, alle dagen van de week zoek het naar die bedden deze. Hey, moet moeten krijgen, moeten strijden, niemand kan me nog verleiden, maar ik zeg je, zeg je, was het over Het is niet makkelijk geweest, alle dagen van de week zoek het naar die bedden deze. Hey, het moeten krijgen, moeten strijden, niemand kan me nog verleiden, maar ik zeg je, op een dag zitten we safe. Uh, ren naar binnen met die enge dingen. Hey. Jasje komt niet van de grond, want je kan niet springen. Nee. Flashbacks, hoor nog steeds alarmbellen ringen. ringen ah. Van de bodem met het diepe ging verroven en verschieten naar je slopen op je bieten. Liet niets over van je ziet het in mijn ogen. Van de street zat de goot geklommen, niemand die me openwonde. Ziet ik was ik ben er. Uh, dat ik dood ga. Kwamen naar binnen en sprongen over de toonbank. Pakken wat we pakken konden, het was noodzaak. spraak dat er iets niet goed in mijn hoofd gaat. Bang, bang, bang. Bellen ben je uit je Louis Thames. Doe de thing, fuck de room of fame. Ik ga hoelen gang. Roep mijn name, ik verschijn. Synoniem van Amsterdam, motherfucker. check, check. Het is niet makkelijk geweest, alle dagen van de week Zoek het naar die bedden deze. Ah, ah. Het Ik moet te krijden, moeten strijden Niemand kan me nog verleiden Maar ik zeg je op een dag zitten we safe Het is niet makkelijk geweest, alle dagen van de week Zoek het naar die bedden deze. Ah, het Ik moet de krijden, moeten strijden Niemand kan me nog verleiden Maar ik zeg je op een dag zitten we safe dat ik in die walm stink. Ik doe het voor geen goud, hou je glitters maar elke haar op mijn bal glim. Wat ruikt er zo verrot? Want dit is niet daar, ruikt er zo verrot. Want dit is niet daar, ruikt er zo verrot. Want dit is niet daar, wat ruikt er zo verrot? Ruikt er zo verrot? Wat ruikt er zo verrot? Ruikt er zo verrot? Ruikt er zo verrot? Want dit, wat ruikt er zo verrot? Want dit is niet daarom, maar van het succes, ik heb een neusje voor bedrog. Tijd is geld of het Het scherpen brengen geluk, dus gooi mijn glazen hart aan diggelen. Het is alsof ik me steeds verplaatst, altijd mis je me. De liefde die is eeuwig, bitch, alleen de partners wisselen. De leider bepaalt het tempo. Haar hoofd die gaat op en neer en ritmisch druk ik mijn tempo. Het is simpel, degene die zijn geld maakt niet gelukkig, shop bij de verkeerde winkels. Ik ben niet van gisteren, ik leent je piet en dat heeft ook niets te maken met racisme. Bespaar me al je praatjes. Je geeft water aan elke bloem, maar niks aan de Afrikaantjes. Het is niet alsof je me. Het is niet alsof je me. Het is niet alsof je me. Yes. Yes, y'all stel loper, wat hebben we gehoord, man? Scroll even is, man. En eh, dan eh, moet ik eh, tot de conclusie komen dat... Even kijken, we begonnen zijn met Swiss Beats. It's okay. Ja, maar hij is weer back, hè? Ja, klopt, man. Dope. Zijn Harvard-programma is waarschijnlijk wat rustiger nu. Dus de muziek komt weer boven water, man. Ja, en hij heeft een deal met Epic Records. Yep, zag ik inderdaad. Dus, dus Sony, hè? ja, dus, klopt. Mr. Reed, eh, die dus Def Jam eh, als president heeft gehad, is, zit nu bij Epic Records. Die, die, betrekt bijna elke rapper die bij Def Jam heeft gezeten weer bij. Ja, klopt. oké, als je nog geen deal hebt, heb je hier een deal. Let's go. Ja man, dat is goed. Dat is goed, dat is goed. Ja man, daarna de Astro Vandalist producer eh, guys. Dat, met Live and Learn featuring Rasco. Uh, afkomstig van Astroduction. Daarna dacht ik van ik ga even terug in de tijd met Cool G-Rap en Nas, Fast Life. En dit is de Northside remix van Salam Remy. Daarna Pusha T met uh, Come Back Baby. Daarna Slim 400 met uh, Nerd Niggas. Ik moest wel om lachen met Nerd Niggas. Ik had zoiets van, oké, okay, jullie komen even achter die nieuwe lichting nerds aan. Met, ja, Dave E zit op die track en ook The Game. Dus een dope combinatie, man. Davy is dus een beetje die West Coast vibes ook. Met, zoals met Snoop op die ene track toen. Ja. En nu eh, met de game en die Slim 400 is ook duidelijk een eh, weg eh, West Coast. Dus ja, mijn For Realer, daar kan je dit project op vinden. Daarna Sam Chatham met C featuring Arbidjan. En als laatste Eddie Raad met uh, Grenzeloze Wereld. Ja man, hij heeft een eh, album naar buiten gebracht, uh, Eddie Ja, Eindeloos Genot heet dat trouwens. Ja, Dus, Hij heeft hem al een tijdje geleden uitgebracht, maar meer als fysiek. En nu... Ehm, ja, nu, heeft hij het digi ja, digitaal. Snap je? Dus dat is alleen maar goed, man. Ja, netjes, man. Big up voor dat. Big up voor dat, big up voor dat. Um, ik heb eh, voor de mensen die uh, fan zijn van uh, Earl Sweatshirt vervelend nieuws. Oh shit. Hij heeft zijn Europese shows gecanceld. Dat is inderdaad wel van ja, serious nieuws. Dat klinkt ook alweer gelijk alsof er wat aan de hand is. Maar ja, dat is wel nou, wat. Hij heeft een depressie. Ah, ah Wegens depressie heeft hij dat moeten cancelen. Dus ja, het is, het, is, het is jammer voor hem. Maar het is ook jammer voor de fans die heel erg naar eh, uitkeken. Jij toch? Dus, eh, ja, mm. klopt. Ja. Het is sowieso wel... Ehm, ja, die depressies in de muziekwereld, dat is best wel een onderbelicht dingetje, maar je hebt heel veel artiesten die daar een ding mee hebben. Dus voor mij heeft, eh, wat is het, uh, zo'n grime, voor van mij Skep daar een tijdje last van gehad zelfs, of wat is het? Ja. Ja, volgens mij is het Skepta inderdaad. En uh, hoe heet het, eh, Kevin Gates staat erom bekend natuurlijk. Kid Curie zit daar, eh, heeft daarin. Ja. Dus ja, maar dat is best wel ja, een soort van real ding. Extentation zit daar, heeft ook inderdaad daar wel dingen over, heeft daar dingen over gehad of zo. Dus ja. Nee, maar, ja, eh, Avicii heeft het niet meer gered helaas zelfs. Dus eh, dat is eh, natuurlijk echt een exponent van depressie en muziek. Mhm. Ja, ik weet niet, misschien moeten mensen toch minder onder druk gezet worden om eh, het een en ander eh, te realiseren. Er staat best wel veel druk op die projecten vaak. En dan heb je deadlines en andere dingen. Dat is met creatievelingen nog best wel eens een eh, uitdagend ding om voor de kaart te krijgen. Kanye West is natuurlijk ook een groot voorbeeld van iemand met depressies. Ja, ja, ja, ja. Nou, depressies. ik ben blij dat mensen dit dus nu naar buiten brengen. Ja, meestal, dat meestal... bespreekbaar wordt inderdaad. Dat, Snap je? En ehm, eh, er is wel een eh, dingetje, want zijn vader was in januari overleden. Dus hij heeft dus last van angst en depressie. Ja, klopt, maar dat is best wel kort geleden ook. Ja, ja. En eh, waardoor hij dus toch wel heeft zitten nadenken met zijn management of dit wel verstandig is of niet. Ja, dat klopt inderdaad. Dan komt er misschien nog een artsverklaring bij en dan is dit ja, het resultaat. Ik hoop gewoon dat, het, dat hij de weg naar boven weer inziet, man. Ja. Of vindt vooral. Ik bedoel, wens hem goed herstel. Het is een hele goede, het is echt een eh, dope MC eh, om naar te luisteren. En het is ook guy ook, het zijn altijd toffe projecten. Dus, ja, eh, intelligent ook wel. Ja, klopt. ja het, ik weet niet, het, best, het laatste project van was best wel dik ook. Dus. Ja, ja, dus ja man, poef. Ja, nou ja, nogmaals namens Break North heel veel... Speedy recovery bro, ja man. Ja, ja, ja. Er waren ook andere geruchten. En eh, ik vind het wel leuk om even over te hebben. Want uh, eh, 50 Cent en Jaru zijn weer back on hun troll shit. Oh, dat, ja. En dat heeft eigenlijk wel een beetje te maken met dat Drake. Want Drake doet nu ook die trolling eh, bullshit. Hè? Invoice sturen en dat soort uh, zin. En uh, moest daar een keer om lachen, waardoor 50 Cent, eh, waardoor hij heeft gereageerd dat hij toch was, waar, het neerkomt dat hij zeg maar echt een winnaar was en 50 Cent weer niet. En hij heeft 50 Cent ook een beetje uitgedaagd. En 50 Cent denkt van oké, ik ga je trollen. En eh, op een gegeven moment eh, over en weer. En toen kwam er nieuws naar buiten. Dat schijnt dus dat 50 Cent eh, Murder Inc. had overgenomen. Oh, oké, hij, zag een, hij zag een koopje en hij dacht, dit ga ik gewoon op in. Maar later bleek dit fake nieuws te zijn. Ja, oké, ja, dat is helemaal. maar als dat echt zo was, dan. maar... Ja, Murder Inc. was natuurlijk ook een uh, sublabel van Def Jam in die tijd. Dus. Ja, ja, ja. En, ehm, ja, maar dat zou bijna... Als hij hem echt had gekocht, had hij alle rechten van Jaro Om ja. even te kloten, ja, snap je? <laughs> en eh, hem kennende eh, doet hij dat zo. Als dat geld heeft hij nu dus, eh, dan... Ja, Ja, heeft nog wel een paar hits die nog best wel relevant zijn. Ja, ja, sowieso. Die Living in Up and Always On Time. Dat is nog voor heel veel mensen boeiend en het is nog steeds te streamen. Ja, daarom. Dus maar ja. Voor de geintjes is het wel een duur geintje, denk ik. Ja, man. En ehm, een ander dingetje waar ik ook super blij mee ben, ehm, is dat eh, de Nederlandse scene ook steeds meer betrokken raken met de internationale scene. Zo eh, heeft bijvoorbeeld Mr. Props in het verleden tracks met Joel Tees, met 50 Cent, eh, met MOP. Ehm, ik zit even na te denken. Zo Anderson Park, weet je. Jason Trill met You God, weet je. of Ugly God, sorry. Excuse me. Excuse moi. Eh, zo hebben eh, ehm, meerdere artiesten, uh, Ali B en een Akon, alleen om een voorbeeld te noemen. Er zijn internationale releases overal. En nu schijnt het zo te zijn dat ehm, Leaves een track heeft met Rich the Kid. Ah, oké. Een remix. Officiële remix, ook uitgebracht via Interscope. Dus eh, dat zijn weer dingen waarvan ik denk van daar word ik wel weer blij van of zo. Ja, zeker. Maar dat heeft waarschijnlijk ook wel te maken met omdat Leaves ook een hele toffe flow heeft. En adlibs van, eh, je weet toch, de tegenwoordige tijd. Dus, eh ja, en hij heeft ook dat, eh, hoe zeg je dat, de melodieuze eh, ding. Dus ja man, ik ben alleen blij dat, dat, dat, dat, dat Nederland vaker wordt gevraagd. Ja, zeker. Met name gewoon Europese futurings. Dus... Ehm, Sowieso big up voor dat. Most ja, definitely. Ja, kijk, aan de andere kant moeten we ook gewoon ook eh, realiseren, Interscope. En eh, Interscope is eigenlijk universal. Ja, klopt. Dan eh, is het soms is het ook interessant om de lokale markt eventjes te bedienen of zo. Ja, ja, ja, je weet toch. Om, dat, hebben ze, dat is het project met Ali B en Econ ook geweest. Want dat, land, dat ding is in 30 verschillende landen uitgebracht. Ja, ja. Dus dan kan het met dit album ook wel eens zijn dat er in elk land een andere versie gaat bestaan. Precies. Zo, volgens mij met een eh, afro-artiest. Eh, die heeft eh, Frenna gevraagd voor een featuring internationale Afrobeat-artiest, weet je wel? Hard. Dus dat zijn dingen, daar word je wel je een beetje blij van. Ja, dus, zeker. hey man, laten we gewoon uh, pokoetje luisteren. Ja, maar ik heb wel een tune van of Furk, Harlem Anthem. Ik wist wel dat je die zou draaien, maar wanneer wist ik niet. Ja, Hard. causing ruckus in the rucker. I'm a beast, going straight for the juggler. Like King Kong, stepping on what's among us. Scraping y'all off with the feet like fungus. Bricks on the backboard. Then I hit him with the sham cause he asked for it. Crisscross, make him jump, Mac Daddy, make ya. Then it's all wet just like a lake. I hate her, hater, annihilator. Ferginator like Terminator, you die hater. Like Dennis Rodman, you die hater. I'm greater than kids and he's our savior. I can't help it, I'm a violator. You sleep, think it's sweet like now or later. Yeah. Tell me what you want now or later. Send them on the one way to hell in the elevator. Harlem, where the legacies are born. Welcome to Harlem. Harlem. Concrete roses with the thorns. Welcome to Harlem. Harlem. Come see where stars are born. Welcome to Harlem. Harlem. Hey, ik heb een hele dikke wagen ruim uit de garage. Pak je dubbel en ik doe niet aan betalen. Jullie kennen mijn naam wel, je broer toch? Of wil je dat ik mijn naam spel? J-E-B-R-O-E-R, yes. Ik ben een motherfucking ster gek. Alles wat ik doe dat gaat platina Is het geen goud dan heb ik het niet aangeraakt Maar doen pats Jullie kennen me niet Als het niet gaat om geld dan ben ik er niet Love you Alle mensen hebben me lief Maar als je vraagt of ik gelukkig ben dan ben ik het niet Ik heb alles wat ik wil Maar nooit is het genoeg Dus ik denk alleen Maloetje. Jij bent de wereld voor mij. Yo. Maloetje. Jij bent de wereld voor mij. It's another one. It's step one and one is two. That was me and you. But we ain't stuck like glue. Swift back production. Ah, boom. I like my eggs with the yolk. Scrambled thing, but please don't burn my toast. She wants me to be her bloke, but she can't cook Sunday roast. Ah, you can't deny, I, ah, I. Ah. You looked in my eye, when I walk by, aye, aye. Cause you know that I'm fly, aye, aye. Fly boy, they call me, let's turn you and I to we. She said, boy, you're silly. Then ran for her bus quickly. No oyster, I didn't chase it. I just jumped in the whip and I paced it. She started laughing, umming and ahhing. I said, man, this girl is starling. I said, I'm a big man. I got big plans. They call me Big Shot. I make the ting go quack from way back. And I made man's not hot. You know you like that. You wanted to vibe. Man don't dance. Look in my eyes. Man don't dance. One two step. Man don't dance. Flex on your ex. Man don't dance. She stepped on my dress. Man don't dance. Touch my chest. Loud. Man niet telde. Uh, ah. ze lijkt op Jenny van de Black. Ze is hard, ben in die drap, top Onderweg naar jou, en wacht. Ik vind het fucked up, baby. I just wanna take it nice. Ja, ik wil je brengen naar een party, Pasta, zet ik in je mond, papi Vasta, deed ik als ik kon, shawty Schat, ik kan je brengen naar een tandparty Ja, ik wil je brengen naar een party, Pasta, zet ik in je mond, papi Vasta, deed ik als ik kon, shawty Ik wil je zien bewegen met jou, van mami Ja, ik er iemand nog wel van mami Shawty, was het op en als van mami Als met de doek, met de fles, dan mami ben je on, ben on, ben het on Splash, hey, eh, sing along oh, yeah. Writer in the trap, serving them geekers. I bought a lawyer. He beat them cases. You should've seen them dirty crackers, racist faces. And I walk out of court like pop. So my, so ass breaking, thought I stole. Yes, maar we zijn bijna aan het eh, eind van het eerste uur, maar niet voordat die playlist geven voorbij is gekomen. We zijn begonnen met, uh, met ASAP Ferg, Harlem Anthem. Daarna je broer en uh, eh, Gesper met Manu. Daarna Big Shack met Man Dance. Daarna Dynam met uh, Pull Up featuring Frenna. Drop that pussy, bitch. What you twerking with? Bounce, Young pop, champagne. They know the face and they know the name. Drop that pussy, bitch. What you twerking with? Work, work, work, work, bounce, work, work, work. What you twerking with? Work, work, work, work, bounce, work, work, work. What you twerking with? What you twerking with? work the weed. Work, work, work, work, what you twerk with? Go and bust it open, show me what you twerk with. Ass, ass, so need a lap dance. I'm in that white ghost, chasing Pac-Man. Hundred out the lot, I be leaning, that's a why. Hundred large, bring a mop. Car, send it like a rocket. Got a brain struck in my pocket, pocket. 30 chains on my collar, collar. Two drops, no mileage, mileage. Top off like Wallace, and I'm a hell smoke, bitch, know that, know that. Filthy rich before that, before new deal, I throw that, throw that. Three beans, I'm on that. Uh, we pop a molly. Uh, bust it up. She see the Gotti, that pussy tough. Shout out to the Inferno, Strawberry, Luke, what it do? Let's go. I love my big booty, bitch is my life, a Godfather picture. Local club in my city, I fell in love with a stripper bitches know I'm that nigga. Talking photo Bugatti. I'm the life of the party. Let's get these hoes on the molly. You know I came to stay. So drop that pussy, bitch. I got what you want. Drop that pussy, bitch. Film it, film it. This bitch want me to film it. Ballin', ballin', like I play for New England. Spin it, spin it, spin the stack every minute. That's 50, 100. I see no fucking limits. Shout out to Uncle Luke. Shout out my bitches too. We the two life crew. Two for me, two for you. Feed them bitches carrots. Fuck like a rabbit. Sorry, that's a habit. Smoke a split it, then I vanish. Don't stop, pump that, pump that, pump that, pump that, pump that, What you twerking, man? Don't stop, pump that, pump that, pump that, pump that, Right. Being single, seeing double, making triple. Right. I hope you pussy niggas hate never make a nickel. Right. It's good to make it better when your people make it with your money coming, money going. Ain't like you could take it with you. Right. It's about to be a hit right now. Start back there with shit right now. Drop take care, bought a motherfucking crib, and I'm picking up the keys to the bitch right now. OVO, that's major shit. Toronto with me, that's man shit. Getting cheddar packs like KD. OKC, that's player shit. We don't dress alike, we don't rap alike. I shine mind different, I rhyme different. Only thing you got is some years on me, man. Fuck you and your time difference. I'm young poppy. Champagne, they know the face and they know the name. Got one watch, they could probably pay for like all you chains and you don't me change. Ah. Greystone, 20 bottles, that all me. On the couch, wildin' out, yelling free my niggas till they all free. One of my close dogs got three kids and they all three, but we always been that type of crew that been good without a plan B. So. work and that that, that, that that Bitch, stop talking that shit and suck a nigga dick for some truck fit. Okay, I fuck a bitch and I'm gone. That's gangsta Al Capone. I make that pussy spit like bone. I'm talking about bone, bone, bone, bone. I'm fucking with. Oké okay dan, we zijn nu ingetuned, tweede uur, Break north. Um, Welkom. Welkom. Ja, man. French Montana was dat eh, met eh, Pop Dad. Featuring Rick Ross, Drake en eh, Lil Wayne. Ja, ja, toen waren ze allemaal nog on speaking terms. Ja, klopt. Ja, Drake en Lil Wayne, volgens mij is dat nog wel een, beetje oké okay of zo. Is dat toch wel gewoon prima? Ja, ja, nog steeds. Yeah. Alleen, ehm dat andere, dat eh, gaat de toekomst dan maar eh, weer uitwijzen of zo. Dat, eh, ja, ja, ja, maar weet je, dus ja, maar Young Money, ja, Drake is als het goed is nog steeds een Young Money artist. Dus dat duurt ook niet lang, want die contract loopt ook straks gewoon af. Want de album, hoeveel album heeft hij voor gesigned? Denk ik een album of tien? Ja, dat zou best wel kunnen inderdaad, dat het in die richting gaat zitten. En dan gaat hij zich volledig storten in die OVO, hè? Ja, en die OVO eh, die, eh, zijn sowieso al goed met ehm, Apple Music. Je komt er wel achter, zodra er een, eh, wat is het, een best of album uitkomt, dan weet je dat het laatste album op een label is vaak. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, maar goed, ehm, zover ik weet dus, dat, dat, dat, komt allemaal wel goed. Uiteindelijk wil je ook verder. Maar goed, we zijn ingetuned in het tweede uur. Wat gaan we zo meteen doen? We gaan zo meteen waarschijnlijk gewoon even onderwerp van de week. En misschien gaan we nog met iemand bellen, maar misschien ook weer niet. Maar eh, laten we gewoon voornamelijk genieten van muziek en dan gaan we zo meteen verder praten. Ja, maar ik heb een tune van Dizzy Ride' met uh, Hit 'em with the Post featuring eh, Jazz Laser. Let's go. drop back, drop back version. I like that. Yoga bean might make your knees touch your chin. Hit him with the pose, let it begin work. Clock ticking, clock ticking, clock She fuck with yoga and I rock with it. Ooh, stretch for me then, stretch for me then. Ooh, it wasn't with it, now they rocking with the kid. You got that workout body, you in shape. You in shape. I am not easily impressed. no. Dress hugging on to that ass, like why you even get dressed? Okay, let me play with it, play with it. Uh-huh. yoga being for me and my pot. she like to twerk when she do her squats. I like the fact that she like me to watch. Dressing fancy, clean and classy. Might have to kill them with perfection. Self determined, bitch, don't ask. If that's my queen, it is, quit check. I'm about to work her out, fuck her every day. Never MIA, on my way. When you hit my line, now be on my way. Execute. You make me look good when I stand next to you. A1 fit, this that day one shit. It work like this. Hit him with the pole, drop back, drop back. Inversion, I like that. Yoga beam, I might make your knees touch your chin. Hit him with the pole, let it begin. Work, drop back, drop back. Inversion, I like that. Yoga beam, might make your touch your jeans. Done with the pose, let it begin. Work. Get out the way, get out the way. keep score. I win, win, win, win. Forearm tattoos. Uh-huh. That's squad, squad, squad, squad. All of them gon' shoot. Uh-huh. Don't try, try, try, try. I walk in room. Uh-huh. I was six. I tap dance all on a brick. And your diamonds like tap water. That shit way too foggy. These BBS is way awesome. Park CLS for baby mama. Drop to your death without warning. Get out the way, get out the way, get out the way, yeah. Get out the way, get the fuck up out my way, yeah. You either with me or against me, how? Savior sent them K's out. Niggas they shoot but never kill. Moses he know for the drug deal. Heavy D pushing that so for real. My niggas rollin', they so for real. You niggas soften, you hoe for real. All of my dogs, they body body. I'm going two brave. Back on brazen, I'm the Mercedes. I'm back on brazen. i wear the Mercedes. I'm back on brazen. I'm back on brazen. I'm back on brazen. I'm back on brazen. I'm back on brazen. I'm back on that Gucci. I'm back on that Gucci. I'm back cause she wet like jacuzzi. I'm back with a three piece. I'm back with the Uzi. I'm back with the shooters. Ray Harvard like Cuban. Stop acting stupid. My niggas, they foolish. Them niggas know. We shooting you down. Margellas and Louis. Your hoe is a groupie. I put that B on everything. Married to us is a gang gang. Too many diamonds the same gang. All of my bitches is throwback. Eh? Black in the trap with a cold at. Eh? All of my bitches is low jack. Low jack, low jack, low jack, low jack. More like the shooter me mad. Twist my nigga forever. Smiley and PT forever. B, he gon' get the Shit, My nigga, he killin'. Free all my niggas, they illin'. NWB in the building. Fuck it, I signed for a million. Fuck it, I signed for a bird. Throwin' them caps in the postin'. Ain't no one fucking with Joey. LA, they know they ain't know it. LA, they know that I know it. LA, they know that I know it. Back going crazy. I'm with the Mercedes. I'm back going crazy. Crazy, crazy, crazy, crazy, Yeah, new money. Who this? New phone. Who this? New life, who this? Switched up, yeah. Text from my ex like who this? And I got the same number, who this? Swerve on point like who this? Switched up, yeah. New money, who this? New phone, who this? New life, who this? Switched up, yeah. Text from my ex like who this? And I got the same number, who this? Swerve on point like who this? Yeah, I done switched up. Bad like Jordan with the 4-5. Boy, I'm at your neck like bow tie. No, I'm at your neck like clothesline. Yeah, I'm about the green like ghost sign. Real nigga, real nigga, no lie. Real nigga, real nigga, no lie. Rap God, rap God, rap God. I ain't need a rap for the co-sign me. No. Brand new drop top, no miles. Inside dog like closed eyes. And I might pull up at your whole house. Small town nigga, but I'm worldwide. Man, I blew the check like I'm verified. You know them niggas ride in their spare time. Boy, I been in shit since 05. No, I been in shit this whole time. I got the juice, like I threw Pac off the roof. My shooters hop out in suits. No way in hell he cannot be this cool. No, I'm no novice, I'm out on the move. She wanna hang like a knot in the noose. I fool a genius when I play the fool. Future so bright, you forgot who was who. Straight to the the money, my pockets on you. New money, who this? New phone, who this? New life, who this? Switched up, yeah. Text from my ex like who this? And I got the same number, who this? Swerve on point like who this? Switched up, yeah. New money, who this? New phone, who this? Yeah. New life, who this? Yeah. Switched up, yeah. Throwing parties at the boat launch. Having high speed chases with the Coast Guard. super fast cars, though we drive them slow. Swinging through the neighborhood, they ain't seen this one before. Oh, they go. Hustle hard is all he know. Homie got plenty to show. Andretti where that present, though he drive a Rolls. Got a Ferrari too, but he comfortable in them 64s. That boss bitch took my attention off them silly hoes. But she can't knock me off my grind, cause I stand ten toes. Like all the time, cleats in the turf, we put puts in work, provide a wave to surf. Club only for official members who started with me ground up from the dirt. Recognize your self worth, then you make your name on this earth. They tried to play me, but I peeped them first. Them backup cameras when that beam of cool reverse. feeling. kadar dedim, bu kadar dedim, aç bu kadar dedim. uit de door. We kunnen dit doen. We kunnen dit doen. We kunnen dit doen. Get on my These niggas all so pussy. Why they be acting like Gucci? These niggas all so pussy. Ha ha ha. These niggas all so pussy. Why they be acting like Gucci? These niggas all so, my diamonds all so big, they're like a bibble. You suck it like a nibble. Just like your mom made me giggle. Ha ha ha. My diamonds all so big, they're like a bibble. You suck it like a nibble. Just like your mom make me giggle. Hey, hey, ha ha. Hey, you the type of nigga that snitch. Bitch, ain't need a stitch? I'm the type of nigga get hit. Kinda like a Michelin in this. Push you fabricated my switch. What? You must not like after jets. What? When I go ballers on it. Uh, swish, swish, spit. She gon' play with my DJ like a fiddle. Uh, and make her think like a riddle. I'm on the tail like a tattle. Give a tray with like a pedal. Think on my Gucci drum in a rattle. My dick with him is a kettle. It in your pussy can battle. My flow is hot as a kettle. My diamonds also major like a pebble. You sensitive like a nipple. Girl like that move made me giggle. giggle. Ha ha ha. My diamonds also just like a pebble. Used to set it like a nibble. Just like that move me giggle. Ha ha ha. ha. In de lucht, trapspot. fuck all these dingen die je het boss. zijn Fellini, geef geen fuck om de blauw, ze zien ons dan niet. hou je tanden op elkaar, ik sla ze er gelijk uit. Je moet niet gek doen in de buurt, ik schakel je gelijk uit. Jij slaat één dikke klapper en geeft het gelijk uit. Jij pakt klein beetje shine en je gaat gelijk uit. In een uit de fucking trashbot. fuck al die dingen die je hebt, bos. Ze zien me trappen nu met Fellini, geef geen fuck om de blauw, ze zien me Bag up the shit, white. Ze neemt de zoete van die loud pipe. Ik heb de crowd hype, want deze dag pak ik cloud hype. Ik ben aan het rappen nu, ik ben een plomme mannen cashen nu. Mijn weedy ik een je van een doekoe, check aan Ik was in Juke bij de als ik weer ga ik wel een Lamborghini. Hoe weet het dat je uit je nek lult? Je hebt geen money, dat is jouw schuld. Ik zet ook die whale in mijn nek, Fatou mannen doen gek. Real record, nice, real cash, veel, daarom wil ik me respect. Als ik pull op in je city, spenden we gelijk uit. Net op pas op je in foto, kleden we gelijk uit. Er is niemand die je kent, doe je shit gelijk uit. Kom niet met je bullshit, want ik wil alleen maar tanden die je het bos. En zie me trappen nu met Zeppelin. Geef geen fuck om de blauw, ze zien me dan niet. je tanden op elkaar, ik sla ze echt gelijk uit. Je moet niet gek doen in de buurt, ik schakel je gelijk uit. Jij Yes. Yo, was really good. Flexen, flexen, flexen. Ja toch? Zo makkelijk is het wel. Maar ik ga even kijken. Ja, we zijn begonnen met uh, Dizzy Ride. Hidden with the Post featuring eh, Jazz Laser. Daarna J-Rock met Win. Daarna Joe Moses met uh, Back Going Brazy featuring um, Future. Daarna Nick Grant met eh, The Switch Up featuring Yo Gotti. Daarna Currency en Harry Fraud met uh, in ja, daarna Young Felix met We Kunnen Dit Doen featuring Bako Sam, Cartiers en Bakudro. Ja, Bokkedro, is weer een heel ander collectief. zo, een, een, een, rapper of zo, ik weet niet. Ah, oké, ja, dat ding heet ook Young Buck. Bok. Oh, Young Buck. Oh nee, dat is van Young Felix en, eh, en, eh, en eh, inderdaad. Deze samenwerking is interessant, want het is via een bierbrouwerij ah, is het gegaan ah, via Nozak. De Bokbieren. inderdaad. Ja, ik get the picture. Daarna Ski Mask, Slam God met Giggle. En eh, even kijken als laatste, eh, ja, BKO met eh, Trap Squad. En dat is samen met Cefalini. Ja, ik word wel blij van die BKO. Hij laat wel veel van zichzelf horen en hij is heel erg veelzijdig in zijn maken van muziek. Ik kan het checken op Stretch Season. Ja, ja, ja, Hij is de Rotterdam Airlines artist. Ehm, heb jij meegekregen? Ik ken hem. Ja, wel eens van gehoord. Grandfather of Rap, Jalal Mansour. Jawel, dat eh, krijg ik mee. Ja, die is. Um, de laatste Poet eh, is dood op zijn 74ste eh, leeftijd. Ja, dat is wel een. dat is wel een. Ja, echt wel een triest ding of zo. Ze zijn wel baanbrekend geweest in die tijd. Ja, ja, ja. Want, dat, kun, je daar iets meer over vertellen? Want. Ehm, ja, wat zij natuurlijk heel goed eh, hebben gedaan is dus, eh, via eigenlijk eh, ja, poetry op muziek hebben zij veel maatschappelijke boodschappen naar buiten gebracht. Op, al vanaf way back. Ja. Echt die unity in the game. Ja, ja, ja. Die is eh, natuurlijk wel daaruit gekomen. Oké, juist, precies. Want hij is eigenlijk gesproken spoken word is. Ja, eigenlijk wel. Alleen zij deden dat wel op muziek, op altijd, maar wel vaak. Wel dat je denkt van, oké, dit is dope eigenlijk. Ja, het zo te gaan. Of zo. Dat, ehm, dat zeker. Eigenlijk wel een beetje die voorlopers van een Dead Press of zo, weet je Ook met een, eh, zeg maar, eh, toch wel, ja, mijn ehm, maatschappelijk thema's. Ja, hij is op 4 juni overleden, dus eh, ja, maar rest in power. Ja, sowieso. Ehm, voor de mensen thuis, eh, op YouTube kun je inderdaad zoeken naar The Last Poet. Daar staan eh, verschillende ehm, video's. hij heeft ook met, ehm, met Grandmaster Melle, Mel en The Furious Five. Ja, dat is natuurlijk ook uh, classic. dat is, daar heeft hij ook iets mee gedaan. even kijken, ik zie nog meerdere dingen. Ja, ehm... Grammix, DXT. Ehm, ik zie dat DJ Lord nog ehm, iets heeft verteld over dat hij zich kan herinneren dat hij eh, met hem in eh, eh, Parijs was een paar jaar geleden. Ja, dat klopt inderdaad. Ze waren ze nog een show gedaan. Dus. Ehm, even kijken, de Universal Hip Hop Museum en Global Hip Hop Community uh, mourns the loss of oh, oh, brothertje. Ah, dus hij wordt wel heel goed geëerd eh, op het internet. Ja, zeker. Klopt, dat komt er wel doorheen. Dus het gaat eigenlijk veel dieper dan. Het is gewoon een spoken word, maar hij heeft sowieso wel wat met, te met te zien. Ja, klopt. Ja, eigenlijk wordt zijn een beetje bijna gezien als uh, een van de eerste uh, ja, rapcrews eigenlijk ook wel een beetje. of de eerste die dat een beetje aan het blenden waren. Die uh, maatschappelijk teksten op muziek. Ja, en ehm, ik heb nog een eh, slecht nieuws. Lil Scrappy, die kennen we natuurlijk. Yep. Die heeft uh, vandaag heeft hij een, eh, een eh, ongeluk gehad. Een car accident. Oh shit. Volgens mij. won't face the criminal charges following car crash. Ah, oké. Okay. Dat is net, uh, op net, Insta. Net, net, net. Volgens mij net of een dag geleden. En eh, eh, wat kan ik zeggen? Ja, um, was Clappy won't facing any criminal charges stemming from his recent car accident. According to TMZ, police have closed the investigation to ja, fucked up man. Ja, en of was er dan geen eh, dingen geweest, geen, uh, wat is het, uh, misdadige rijgedrag, om het zo maar te zeggen. Mm mm dat had ik ook. Gewoon, een, ja, maar een shit happens. Ik hoop dat de gezondheid van iedereen die daar betrokken bij is geweest gewoon oké is, gewoon goed. Ja, ja, ja, ja. nee, ik vind het, echt fucked up, man. Dan is het weer move on. <laughs> Ja, ja, ik, weet je wat het is, ik, ik hou er wel van. Ik kijk ook wel eens naar Amerikaanse site. Weet je wel, dus, uh, en daar, daar zie je meteen de update wat er eh, momenteel speelt. Ja, klopt. Ja, het is wel bijzonder trouwens hoe TMC is ontstaan. Het eh, TMC is opgericht door een advocaat. Ja. Die wou dat alle uh, celebrities zich ook gewoon aan de regels gingen houden. Dus die had zoiets van, oké, als we gaan dingen, als, als jullie fucked up gaan doen, dan mhm. expose ik jullie gewoon. Dus eh, eigenlijk is het gewoon een, lokaal, een eh, lawyer die zoiets heeft van... joh, maar al die sterren moeten niet zo raar doen. Eh, die moeten op een level blijven. Gewoon op een normaal level. Klopt. Gedraag je als normal people, weet je wel. En dat ben je uiteindelijk ook. Dus ja, zo is het eigenlijk begonnen. Het is gewoon een advocatending, man. Wauw, wauw. En, en, ja, nou, oké. Oké, dan. dope. Dus ja, het, is eigenlijk wel uit een goede gedachte ontstaan of zo. Probeer iedereen level headed te houden. Ik vind het keihard, man. Ja, daarom is die dus research ook goed, want zij weten alles. Want eh, die advocaat heeft uh, juristen hebben toegang tot alle rechtsdocumenten. Oh. Daarom weten zij die scoops. Zij hebben gewoon die inside info. Maar mogen ze dat ook lekken? Er is altijd iemand die een fotootje maakt. <laughs> dus die, eh, daarom zijn zij zo inside. Daarom ja, niemand... Wanneer, wanneer, wanneer, wanneer wordt dat afgelopen? Ik denk het niet, want eh, wat die eh, lawyer gewoon doet, die gaat gewoon naar de next new guy. En die zegt gewoon, regel eh, wat die gaande is. Dat is net als wat eh, bijvoorbeeld met die, Shug, eh, met die Knight, dus dat hij iemand heeft omgereden. Dat is expert die beelden hebben, een soort van. video op video Klopt, hebben Gewoon die, dat dossier hebben ze gewoon opgevraagd, zitten die beelden in, bam, dat ding gaat naar buiten. Ja, eh, en zo hebben ze hem eigenlijk kaart aangepakt. Klopt, zo van oké, je begint nu heel tof te doen, maar niet doen. Ja, nu heeft hij levenslang, nu komt hij nooit meer vrij. Nee, ik klopt. Ja, goed, die beelden waren natuurlijk sowieso al onderdeel van een rechtszaak. Dus, eh, maar nu weet het publiek ook hoe het zit en daar gaat het hun meer om. Ja, Wat in die rechtszaken allemaal besproken wordt, dat is om het even. Maar hun gaat het erom dat het publiek ook weet van... als mensen fucked up doen, dan... Kan het verkeerd lopen. Maar daarom zit Gucci Mane toch nu ook chillen? Eh, Gucci Man, eh, bij iedere artiest weet hoe TMZ werkt. <laughs> zeg maar, dat weten we allemaal. Ik bedoel, dit nieuws is, eh, of dit is gewoon redelijk bekend of zo. Zeg ja, maar. nee, nee, dat, nee, dat is zo, Dat is sowieso. En ehm, ehm. laatst heeft... Um, uh, uh, uh, um, ook nog even naar buiten gebracht. Want... Um, ik wil toch nog even terugkomen die, eh, die Pusha T en die Drake dingen. Uh, A$AP Rocky heeft laatst ook een soort van uitgehaald. Zo van... Eh, stop fucking eh, to drop my name to the media of zo. En volgens mij was dit iets meer gericht naar Drake. Zo van, het is niet nodig. Nee, omdat dus Pusha T dus had gereageerd toch op die dis. Ja, klopt. Pusha T is volgens mij wel weer cool met die ASAP Mob family en zo. Precies. En, en, en, en eh, vanuit daar waarschijnlijk wist hij al dat Drake een kind had. Ja, klopt. Want die pornoactrice, voormalig pornoactrice, is weer goed met ASAP Rocky. En zij heeft bewijzen dat Drake de seks heeft gehad met die pornoactrice. dus vandaar dat Ace Rocky dus dit ooit heeft gesmoest. En uiteindelijk eh, ja, heeft uh, eh, A$AP Rocky altijd wel toestemming gegeven van hey, doe je ding man. Ja, klopt. Want het dus, tijd eh, dat we deze man ook even uitschakelen in die scene. Want het begint nu echt zijn... Uh, Emotie, ja, autotune in emotionele nummers beginnen nu echt fake en eh, fact eh, bullshit te vinden, Ja, dus, eh, klopt. ja, ook een beetje de attitude natuurlijk die erbij komt. Veel mensen vinden dat Drake langzaam arrogant worden. Ja. ja, het heeft ook te maken met Cash Money Records, de manier van omgaan, weet je Ja, klopt. Ehm, Net als eh, hoe ze om zijn gegaan met de Neptunes, snap je? Terwijl het anders had gekund. Ja, zeker. gewoon niet normaal, die royalties uitkeren. Eh, plus sowieso was de Neptunes en Clips waren de hoofdrolspelers van die track, weet je wel. Dus, eh, Ja, maar sowieso. en wat mensen ook vergeten, daarom moest ik lachen. Want mensen zeggen, ja, maar wie de fuck is Pusha T? Ik zeg, als je de Neptunes heel goed hebt, eh, als je fan bent van Neptunes, dan weet je uiteindelijk ook wel wie de clips zijn. En, uh... Ja, klopt. Eigenlijk als je het niet weet, dan eh, ben je van na 2006, 7, 8, 9 of zo. dan ja. luister je nog maar drie naar hip-hop of zo. Ja, nee, nee, nee. Ik, ik, heb, ik heb trouwens die documentaire gezien van No Malice. Ah, of End of Malice. Interessant. Ja, het is best wel een bijzonder verhaal natuurlijk. Ja, nee, maar... Eh, eh, ja, ook eh, deels wel angstig om nog dingen uit te brengen, maar ook een career switch willen maken wel. Ja, maar hij is nu gewoon ja, een soort van priester. Ja, ja, hoe moet je zeggen? Hij zit nu meer in de kerk. Beetje slash, wat is het, de route? Ja, ja, ja, ja. Uiteindelijk. Hij heeft wel een album nog uitgebracht vorig jaar, maar wat meer christelijk is. Ja. Ook wel interessant, maar mm, toch een andere weg. Ja, Met de nieuwere geluiden. Ja, maar tussen de, eh, Amerika's, die eh, eh, gospels dingen, die zijn groot. Ja. Die kerktunes zijn echt big time. Dat is heel anders dan... In Nederland of in Europa zijn die dingen ook aanwezig, maar... Ja, ah, oké. Ah, oké. Nee, maar ik dacht, eh, ja, tof om wel te weten, man. Dus dat waren even de scoops en dat waren even de, de, de, de, de wilde takies. Yes, yes, man. Ik heb een tune van Kanye West met No Mistakes. Ja, man. Let's go. top off, let the sun come in. Whoa, for all my dogs that stay down, we up again. Oh, I got dirt on my name, I got white on my beard, I had debt on my books, it's been a shaky ass year. Let me make this clear, so all y'all see, I don't take advice from people less successful than me. Huh? Ain't no love lost, but the gloves off. And we up in this bitch until they turn the club off. Had to tell the dogs, turn the snubs off. Plus, they already mad that the Cubs lost. Believe it or not. These two wrongs are right, you. Believe it or not. I was too grown in high school. Believe it or not. The true soul of Ice Cube, too close to snipe you. Truth told, I like you. Too bold to type you. Too rich to fight you. Calm down, you light skin. Girl, still love you. Oh. hey, yo. Oh. No matter how you shake it weigh it up, we treat this shit like a mob, nigga. Like a mafia. Yeah. We real mob guys. Mob guys. mob ties. Mob ties. they took machine gun black, we all cry. We all cry. Crack the window in the kitchen, let the hard drop. I got a true hustler story in my mob ties. they took machine gun black, and y'all cry The peace crack the window in the kitchen, let the hard drop. Let the hard drop. I got the hard drop. Story in my hard drop. Look, mob guy family off of dope cause the system was biased. I got with the suppliers, bricks and the Michelin tires. It's crazy, these rappers make up the shit and y'all buy it. Till a pistol get fired, y'all just habitual liars. Uh, suckers gon' despise you, but the hustlers love it. Real niggas standing tall last the Eiffel, I built this up from nothing. I did my time in population, I stood amongst the brothers. Cause only thing I checked in was my luggage. Talk about it. Sometimes I gotta think, am I fit for this business? We all street niggas, but somehow the principle's different. Y'all like to talk, but where them opinions gon' get you? I was taught they not around it, don't mention those niggas. A mother miss a son, a wife miss a husband. He was a killer, but the news said he got hit for nothing. Damn. My dog going up, they got a pistol from him. Beeve on the run, he told me he ain't trying to miss the summer. My nigga texting, said I'm calling, nigga, hit me back. I see it ringing, but I don't answer, cause I think it's tapped. Nightmares of ages combing through my recent raps. They gon' try to match the dates up and piece it back. Real shit. We got pulled in the Bronx, we was smoking buzz. They let us go, cause they was trying to find dope and guns. we don't got nothing. Police said be careful, ain't no issues with you. No issues. you a rapper, and we know y'all keep them pistols. We real mob guys, mob guys. real mob time, mob time. took machine gun black, uh-huh. we all cry, we all cry. Crack the window in the kitchen, let the hard dry. I got a true hustler story in my hard drive we real mob guys. Mob guys. Real mob guys. Machine gun black. Hey, yo, rest in peace, Hey, Yo, yo, in the kitchen, let I got a true hustler story in my hard drive. Bubba Bam Bang, showing away, okay, Tokyo Diamonds, Hey, away, okay, Grand Hustle Ice, hey, hey, hey, 20 in the club, hey, hey, 28 bitches. Hey, B every way. Hey, bitches want me cause I'm a play. Hey, okay, you know I got them choppers. Hey, of space ballin', put you up on astronomy. Mathematically, with a pistol, I do trigonometry. Humbly, eat up a nigga like a piranha bee. Riding in the cut, the same color as a bumblebee. I had to. Man, I brought the flip flop jam through. Paint the Chevy sad blue, you know my Devin sad blue. Ride straight pass you. My choppers will I last you. I promise I'ma smash you. 30 or 6s blast you. 600 feet through bins, call it the glass coupe. Diamonds look like passion fruit. Viper look like apple fruit. Ride through the hood, you know the bourbon look like snapper juice. Bricks from Blackback, from Summer Hill, Pepper too. Rapper who, bitch, you know I'm the best thing smoking. Hit him in the neck with the tag and leave it throat smoking. Drunk rolling, bitch, I got a million for your million. Free up in these hood trapping, building out the building, nigga. I'm a band the I just want me a I got them choppers. One in the head, one in the bag, bubbling. with all that jaw jackery. Don't even pass me that, I don't want none of it. These niggas mad about it, had enough of it. Whoa, watch what you it? how that poppin' and shaking. Got me hot as a laser, my posse deep and I raiding, we act a fool for the paper. Had a dream and I made it. El Camino on Dayton's. Bitches cast over, babe. Put the bread on me, bitch. Bitch, you bet on my going to bake it. flat in the blanket. I might just roll out today. I might just roll out to Vegas. Head back to my old ways. Cop a roof full of Asia hoes and we blow all day. Look at me, baby. Look at me, baby. Don't I look like a million? I'm about to clean out the safe. Don't I look like somebody that just be bodying everything? All that talking is great, but I don't be talking. I air it out all the Condoms have gotten easy to bury. I'd rather drown him in Hendrix. I'd rather kiss on my Mary. I've been broke way longer than I've been rich. So until it levels out, I'ma take your mama to the Marriott and wear it out. Took me so long to get it, gonna spread it out. Let them know all about me when I'm dead and gone. One in the hand, one in the bag, bubbling. One in the hand, one in the bag, bubbling. Look at the cash, look at the cash, bubbling. Look at the cash, look bubbling. One in the hand, one in the hand, one in the hand, one in the bag bubbling. Look at the cash, look at the cash bubbling. Look at the cash, look, bubbling. Get it? Text a message, I don't know the number. Flexing on these niggas, every bone and muscle steady taking shots and never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. And I like to give a shout out to my niggas with the game plan. And shout outs on my niggas with escape plans. Uh. 20 bands, rain dance. We can keep the rain check or we can make plans. Pockets loaded, rocket loaded, can't let's rock and roll this. Time to go, lock, stock, and two smoking barrels locked and loaded. Diamonds glowing, chop climbing on them. You think I'm jumping out the window, how I got them open. Line around the corner, line them up the block and over. Sometimes I even stop the smoking when it's time to focus. My shade, Dior, my pants, velour. Create, explore, expand, concord. I saw, I came, I saw, I praise the Lord, and break the law. I take what's mine, and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw, I praise clowns, yeah. Snakes, the rats, the cats, the dogs, the games, a trap. Protect your heart, yeah. Awaited in line, return, refine the new design. It's time to shine, to shine, to shine, to shine, to shine. I hustle, I flex, the world is mine. So please believe, allow the grease, these niggas, disease lame. You lost, I came. I saw, I came. I saw, I praise Yo, the Lord. I break the laws. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came. I saw, I praise Yo, the Lord. I break the laws. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, uh, it rains. All this money I'm making, they think you're Mason. Uh, but I ain't pappy, yo, um, uh, as clean as they come, fuck it, my braids nappy. My older bitch wanted to kick it, I put on James Gladly. Range to the same caddy, got beer with the same nap. Come up early at the crack of dawn, moving like a macathon. Uncle Snoop in the coupe, group stoop back upon a bad bitch, twisting my locks, jack in the box. Do it nature, slang my flavor as I stay on the block. They raided the spot. I'm hot, devilish features, but heaven sent. Pimp shit, mink to the floor, my bitch in leopard print. I don't trick, paper on your chick, something I never spent. Never. Just me and Snoop twin drop coops, cookies the medicine. Skywalk in the Everglades, cause I'm forever paid. Cut from a different cloth, I guess I'm a renegade. Drinking crib juice water splash just some lemonade. We on dates and we skating like a ice cream. Gelato, we can life for days. On God, I'm a boss on now. God. Uptown nigga, I was up in Harlem knocking dog pound. Used to the water, nobody get nervous if it's sharks round. Chains glowing the dark now, foreigns to hardly walk now. Used to run, now I walk. All the cases not in fault, all the bugs that not and voting on the bitches that they thought that they could get a piece of my establishment. Nuh-uh. Look at here, bitch, I ain't having it. If I blast this shit, watch the I do a backward flip, my back would lit. FNM got a plastic grip. Had an advantage in the trap, was good at math and shit. Used to back up the doggy style, you can't imagine this. It's like a action flick with the Mac and pimp. The rap I spit will hit you like a tag and split. Bag to fit, blue rag sack for this. You mad as shit? My nigga eat back, bitch. Blue diamonds, blue hoodies, feel like I could never trip enough. Unk put on for years, who am I to fuck tradition up? Don't even trip, nephew. Just clean the kitchen up and keep it crippin' for life. Never switching up. Yes, yes, yes, yes. En je bent nog steeds ingetuned, man. Double G Radio, 810 zijn we in de airways. Eh, en eh, ja, man, er is een playlist eh, voorbij gekomen. En daarmee zijn we begonnen met Kanye West, No Mistakes. Afkomstig van zijn album Yay natuurlijk. Yay. Daarna Benny de Butcher met Mob Ties featuring 38 Spash Daarna Young Drone met rubber Band, Banks en, en eh, de classic ja misschien wel man. Uh, Dingen van Grand Hustle eh, is het label. En het is zo rond 2004, 5 of zo dat het uitgekomen is denk ik. <laughs> Daarna Anderson Park met uh, Boblin. Toffe clip, toffe clip. En daarna ASAP Rocky met Praise the Lord. Tussen haakjes The Shine. Featuring uh, Skepta. Dat is een soort New York meets uh, Engeland, man. Dik. Ja, ja, ja, sowieso. Ze zijn heel lang op de connecting. Maar vooral die uh, Skepta en, eh, en, eh, ja, en die P-Money en zo, die zijn echt op die dingen, toch? Ja, klopt inderdaad. Die gaan nog wel eens de grens over. En Doe Wat Je Lijkt komt ook binnen, man. Dus, Ja, maar ik bedoel, hoe heet die... Um, Skepta volgens mij en Drake hebben ook nu een soort van deal al gehad, toch? Ja, klopt. Die hebben ook... BKK eh, eh, of BKK, weet ik veel. BBK, weet ik veel. Die hebben ook wat dingen eh, gedaan in elk geval. Ja, en als laatste natuurlijk Snoop Dogg en Dave East met Crippin' for Life. Ja, man. Keihard. No doubt. Ja, maar je zegt het al. Je weet toch... Ehm, ehm, Dave East neigt meer naar de West Coast kant. Maar dat komt omdat hij die vibe ook voelt ik ja, klopt natuurlijk. En wat er ook mee te maken heeft, is eh, dat zijn eh, oude basketbalhomie in eh, San Francisco speelt op dit moment bij de Golden State Warriors. Ja, dat strijd is voor het kampioenschap. En dan praat ik over Kevin Garnett. Ah. Die hebben vroeger gebasketbald op high school levels en shit. En nou, Davy East had behoorlijke skills. Kevin Garnett misschien waarschijnlijk net ietsjes meer. Maar ze kennen elkaar vanuit die periode. Toen heeft Kevin Garnett heeft op het duur gezegd van... Hé hey man, kom gewoon bij mij je mixtape opnemen. Mm. Free of charge. Doe ermee wat je wil. Ik hoop dat het je goede dingen gaat brengen. Dat ding heeft naschoort En uh, zo is die signing tot stand gekomen. Dus Kevin Garnett heeft best wel een eh, belangrijke rol gehad in de ontwikkeling van eh, Dave East. En omdat hij nu in de West speelt, is het natuurlijk voor de Dave East makkelijk om even daar langs te gaan. Zo nu en dan. Ja, ja, snap het. Die blijven wel homies. Ja, die blijven sowieso homies. Jeetje toch? Ik ben even afgeleid, want ik zie hier dus nu een dingetje. En um, kijk, ik zie nu een, een dingetje over Ray Shremmet. Jij toch? Ah, Ray Shremmet wil een eh, Nobelprijs voor het eh, maken van Black eh, Beatles. Hoe vind jij daarvan? Ja, overdrijven ze ook een vak, maar wat ik wel <laughs> vind is dat het wel een track is die wel invloed heeft gehad vanwege die, uh, wat is het, Mannequin Challenge of zo, of dat, ja. Ja, en het heeft ook eigenlijk een beetje mee te maken met omdat ehm, eh, de plaat die zij dus eh, eh, hebben uitgebracht, die S3MM. Ja. Ik weet niet of je die kent. Ja, klopt. Die heb ik Die is platina gegaan. Best wel ah, een snelle tijdperk. Ja, klopt. En natuurlijk heeft die single er wel wat mee te maken of zo. Dus, ja. tenminste, dus, zoals mensen wel op de naam komen. Maar in het begin was het echt zo van... Hé, hey, wat is die Mannequin Song Challenge? Maar wat is dat voor een track? En toen hebben ze hem uiteindelijk wel erbij gevonden. Ja, ja, ja. Dus... Maar eh, ik zie hier dus staan op een eh, website zoals mpuna.nl. Eh, geef gewoon even de bronnen. het jaar is zonder twijfel het grootste jaar voor duo Ray Shremmet. Dus na de release van hun triple album S, nee, SR3MM, waarin beide artiesten hun solo carrière boosten, zijn opnieuw platina gegaan. En is Slim, Slim JXMMI vader geworden Lee vindt eh, dat een Nobelprijs eh, de verdiende kerst op de taart zou eh, zijn voor hun succes. Ja, maar mensen moet je voor een model, Nobelprijs moet je wel iets maatschappelijk relevants doen. Dus al Mannequin Challenge wel een beetje licht. Ja, maar in een... Ondanks dat je misschien verschillende werelden met elkaar verbindt door dezelfde challenge te doen, is dat wel een, een interessante. Maar dan zijn er heel veel Nobelprijswinnaars in mijn beleving. Ja, ja, ja. Maar nou nou ik, eh, sowieso, als je om een prijs vraagt, dan krijg je meestal niet. nee, nee, nee, maar in een interview lieten ze weten dat ze ehm, eh, veel hebben geleerd eh, van hun samenwerking met Kendrick Lamar op het nummer The Ways van Black Panther. En ze zeggen dus dat, Kendrick, dus zoals ik al zeg, Kendrick Lamar heeft hun geleerd eh, hoe ze de shit moeten opfokken. En eh, eh, ze moeten, dat je niet op anderen moet letten. Niet zo naïef moet zijn. Nee, klopt. En op zich vind ik dat wat ik wel grappig vind aan deze boys, dat ze wel echt een eigen gang of een eigen pad trekken of zo. Dat vind ik wel dik hoor. Dus ik ben, het is niet zo dat ik een race rammert hater ben of zo. Nee. Totaal niet zelfs. Maar ik vind het wel dope wat ze doen. En zij geven een beetje die nieuwe flavor ook. ze hebben wel throwback sounds of zo af en toe. Maar ja, nee, maar hun, eh, hun eh, projecten vind ik altijd dope. Jawel, ja, zeker wel. Klopt, dus altijd wel even worth checking out of zo. En eh, het is me opgevallen dat ze nog wel back krijgen van... Ehm, ik weet dat uh, Pusha T ook een zware fan van hun is. En hen ook zwaar aan het supporten is. Ja, klopt. ze zijn origineel in hun delivery. Ja. Dus, ja, de reden dat ik ook... is wat overdreven, is. Voor de rest, big up. <laughs> de reden dat ik ook heel vaak Pusha T nu noem in de show heeft te maken met... omdat ik eindelijk blij ben dat die man nu zijn plek heeft gekregen wat hij al lang al hoort te krijgen. Ja, ik het ook. Uh, gewoon eens een keer een goede competitie is voor een uh, battle ding. Ja, maar sowieso, hij is president of Good Music. En hij heeft altijd, los van eh, dat hij president is, maar hij heeft altijd goede beatkeuzes. Ja, daarom. En daar ben ik blij mee. En een van de personen die ook goede beatkeuzes is Fabulous. Ehm, wie nog meer? Ehm, Drake stiekem ook wel, soms wel, soms niet. DJ Khaled heeft ook goede beatkeuze. Ja, Gucci Mane is er ook al goed in. Ja, Gucci ook, snap je? Carmen, stiekem ook wel. Ja, toch? Uh, eh, JC, standaard. Ja, klopt, die komt er wel uit of zo. Dus, eh. Ja, dus dat, dan ben ik wel blij dat zo'n. 50 heeft ook al zijn momenten gehad dat hij daar wel sterk in was. Ja, ja dat is ook al heel lang eh, geleden trouwens. Ja, klopt. Ja, ja, ja. ja dus- is ook al goed in dat ding. Hey, Pretty Girls Like Trap. Yeah, music ah, man. Ja, ja klopt. Music. Dat is wel grappig man. Ik heb trouwens een nieuwe tune van Pras. Let's go! Waterboy heet deze. <laughs> hey, let's go, let's go, let's go. This is Breaknor Radio. I be in and out of town. I love you cause you hold me down. Don't need a bitch to lay around, you know. I got issue when I'm on the brown. Got my nephew whipping water, Bobby Boucher. Sammy Davis on the water, Bobby Boucher. Drowning paddock on the water, Bobby Boucher. Touche, touche, Boucher. Girl, you know better. My ice cold weather. Beanie, Hana, with a comma. Your wife is my freaky baby mama. John F. K. the Gucci though. Lambo Peruccio. Bitch like Carucci though, on that John though. Fashion week, runway, all my hoes 1K. Couple M's, tuck away, fuck off for 1K. You be lit, that's my boozy bitch. Roll a Uzi clip, movie shit. Got a million followers, all booty pants, Ludicrous, diamonds buried in my shark tinks. Nigga catch me at the Insta cap, be passing through the bank. I be in and out of town. I love you cause you hold me down. Don't need a bitch to lay around, you know. I got issue when I'm on the brown. Got my nephew whipping water, Bobby Boucher. Sammy Davis on the water, Bobby Boucher. John Paddock on the water, Bobby Boucher. Touche, touche, Boucher. Girl, you know better. My ice cold weather. Beanie, Hana, Wigga, comma. And we are together unity into the furnace. We blaze away forevermore. out when I think of love. Mentally blazing away, disgust, ransoms and randoms, scared of phantoms. With esoteric reasonings of the most high. And I and I know, love to share like we don't care. Inside the flames, making a change, being upstanding, more upstanding. Make it to the plateau, we never let go. And we got that saving grace. No more hatred, love for the lovers. She's my one and only. I'm no phony. Told you before, don't mess with my legacy. Let it be greatness. We can't fake this. Making the statements up to the gateway. We do it straight away because it's all in love. Save us from the rut, from the rut, from the rut. It's all in love. Rolex schatje jij naar een Weekend, ik pak money zwart op wit en black Correct, schiet graag type heb ik man Rolex Buggy, voorin, klak is, 40, stack is, large, zij je, shorty, geen parfum, zij money, Louis, Gucci, Rolly, monkey Kom van het we toen was ik kleiner, nu loop ik fijner in file plein. Let niet op de kleintjes, hoef niet te bedijen, ze weten zelf voor wie we zijn. Vrie om mijn niggas die binnen zijn. Blood diamonds, maar je ziet mijn pijn. Hard grinden, maar je ziet de shine. Kan je helpen naar de Filistijnen? Zoeken een die millie bij me. Kan je zeggen, je wilt dit niet krijgen? Alle homies die zijn city bij me. Je kan niet meer in de city rijden. Ik heb altijd wel een 9, maar ben ik vergeten, heb ik wel die neefje bij me. Sinds je ziet wat ik verdien, samen met het team, wil ze die naar River Island. Hey, level is aan, hebben geen baan. Hey, ze kennen de naam, ben op mijn naam. Hey, pakken het aan, zelf gedaan. Hoe hoe Hoe dat, wie dat? Rolex's katje en allemaal. Weekend, ik pak money zwart op wit en black. Code, schiet raak, type heb ik nummer? me. Dollar, 180 plus in de cash. ik loop in de stad met mijn buurman. Fuck it up, Grumpy backstage heeft me amandel Suck it up, slip, slip, oh die jacht net Lil Heb geen vrienden, all my friends are dead. nigga with 2,000 rubbers on. Up in your booty hole. Doing it like this. Drop your bagel on the floor. Let me kick it. <laughs> Yeah, 2000 shit. You Come on, give me some. Yeah, we out here playing like too much. Yeah. <laughs> know how we do every day like a paid vacation. The sky is not the limit. We paper chasing the space and life is the movie. Player don't just watch it. I'm trying to act up when the eyes can make big profit. Dumb young man drinking orange chicken. That's Hennessy and orange juice that we mixing. Platinum cuts from Q on Crenshaw and Lemur. So what's cracking, folks? Doing the most. No three sisters that uh. got balls, nicknamed Triple Header. I got a Porsche 911 in the same color as lettuce. Hop out in a mint green cashmere sweater. Like what they hitting for, bet any kind of cheddar. We shoot crabs like cops shoot blacks. Shoot some more like when blacks shoot back. You smell me? On my touch point Sally with fat bastard. Like get in my you belly. Bring boy, your friends, he get bent off some heat. And do how much? Whether you're rolling your bucket or your big body beans and do so much. If you done tinted the windows and threw these on the rental bill, yeah, you are doing so much. If you are sleeping on the couch at your baby mama's house, nigga, you are doing so much. He did it. Primo sent that heat low. Let's get it. the OG Primo not send the niggas some heat, let me get at it. It's real shit, Funky the field till be real, trick trick. We got it, been had it, sealing in them packets and ship it through the rack. Still can't understand how we can just kill shit. They like, who the fuck is this nigga? Mm, how the fuck you get a beat from Premier? Dig that shit, and near and dear like this year. I'ma be loud and clear as ever in my career. Oh, speaking of which, put some heat to the split, creep up in the meeting sheet. Lit. Yeah, smoke gang deep in this bitch. A session in the clouds. smoking sexy full of women, heaven on the ground. Else I feel a whole lot better better with a pound. Everybody good when the jet come around. Let's work, just don't get caught sitting down. You don't work, you don't eat, and you get now. Let's get to it. minuut, jongens. Dus we moeten even helaas afsluiten. Maar pro. je kan wel vertellen wat we hebben gehoord, toch? Ja, maar ze begonnen met Pras Waterboy. Daarna mochiba met Blaze Away featuring Roots Maneuver, afkomstig van het album Blaze Away. Daarna Fig Nine met No Lack featuring uh, eh, Yves Laurent, ehm, eh, Jay en Gucci Ja, van 9229. Eh, ja man, dope, dope, dope, dope tape. Ja, zo'n dope ding op. Daarna Raskas, for Much featuring Nate Dogg, Badass en Tash of the Licks oud albumje van Gork, maar wel dope. Daarna als laatste Trick Trick met uh, eh, Get To It featuring B-Real en DJ Premier. En dat kun je vinden op Smoke Gang. Shout-out, shout-out, shout-out Break North. Ja, shout-out aan de Demon Detroit. Daar komt eh, Trick Trick vandaan. Nou man, lauwigheid. hey, we moeten helaas afsluiten. We checken jullie volgende week. En uh, hou ons YouTube kanaal in de gaten voor de binnenkort toffe sessies. Yay! Tot volgende week.